Personeel van het openbaar vervoerbedrijf RET protesteert tegen bezuinigingsplannen van het kabinet en tegen de verplichte aanbesteding van het OV. De afgelopen tijd is al vaker actie gevoerd, maar dat was alleen buiten de spits. Morgenochtend wordt gestaakt in Den Haag, vrijdag in Amsterdam. Op de nieuwe 130 kilometer snelwegen krijgen hardrijders straks sneller een boete. De minister Schultz zijn Opstelten gaan de marge bij bekeuringen op die wegen verkleinen. Nu mag je nog 139 km per uur zonder een boete te krijgen, maar dat wordt teruggebracht naar 135. Komende maandag gaat op zeven snelwegen de maximumsnelheid omhoog naar 130 de afsluitdijk loopt deze proef al. Steeds meer oudere fietsers raken ernstig gewond in het verkeer. Ze worden meestal niet aangereden door auto's, maar gaan door eigen fouten onderuit. Minister Schultz wil daarom speciale aandacht voor de veiligheid van ouderen in het verkeer. In 2009 raakten ruim 18.000 mensen ernstig gewond in het verkeer. En bijna 60% daarvan waren fietsers van boven de 50. Schultz gaat praten met gemeenten en provincies over het aanleggen van veiligere fietsroutes. Het keiharde optreden van Syrische troepen tegen anti-regeringsgezinde demonstranten gaat onverminderd door. Uit de stad Homs komen berichten over oprukkende tanks van het Syrische leger. In Homs, waar ongeveer 1 miljoen mensen wonen, is al weken fel betoog tegen president Assad. Het lijkt erop dat het Syrische leger nu een groot offensief is begonnen tegen de betogers in Homs. Assad is er op een aantal plaatsen in Syrië in geslaagd het verzet de kop in te drukken. Overal waar dat is gebeurd is volgens ooggetuigen extreem geweld gebruikt. Uit de internationale wereld komt veel kritiek op het optreden van Assad, maar tot nu toe trekt hij zich daar niets van aan. Het weer op veel plaatsen nevel of mist. In de loop van de ochtend breekt de zon door, maar in het binnenland kan ook, kunnen ook stapelwolken ontstaan. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit, dit is Dennis Mooi van de ANWB. ANWB 1. Dit zijn de files, dit zijn dus van files van 4, kilo, 4 meter of kilometer langer in de lange Randstad. In de Rand A4 richt dat. A4 richt Amsterdam tussen Leiding Amsterdam, Dam en Om tussen Leiding Hoogmade. 12 kilometer en meter. En de 12 verderop in de richting kilometer van Amsterdam en verder Amsterdam tussen op in de richting op de hoek van Amsterdam en Sloot. Tussen 6 op de hoek en Sloot laat een kapot 6 auto. Daarom is de laat een kapotte auto linker rijstrook. Daarom is ook dicht de licht bij Bad Linker Overdorp rijstrook. Dicht bij A9 Bad Overdorp Alkmaar Antwerp. Ambor. A A9 ook tussen Beverwijk en Knopen Ambt Raasselveen. Dorp tussen